en de Britse ambassadeur vertrok toen. Maar kort daarna werd hij opgepakt en tot persona non grata verklaard. Volgens het Iraanse staatspersbureau was McCare aanwezig bij een illegaal protest... en is zijn vertrek verlopen volgens alle protocollen. Meer details zijn niet bekendgemaakt. De Italiaanse politie heeft op Sicilië zeker 94 mensen opgepakt in een grote fraudezaak. Leden van twee maffia-clans zouden zeker 10 miljoen euro aan EU-landbouwsubsidies in eigen zak hebben gestoken. Ze deden alsof ze grond gebruikten voor landbouw om zo subsidie te krijgen. Bij de aanvraag gebruikten ze vervalste documenten. Notarissen en lokale ambtenaren keurden die vervolgens goed. Ook zij zijn opgepakt. De arrestanten worden verder verdacht van drugshandel en afpersing. De gemeente Amsterdam komt met maatregelen om te voorkomen dat nieuwbouwwoningen worden opgekocht en voor hoge prijzen worden doorverhuurd. Voortaan mogen deze woningen alleen nog maar bewoond worden door de koper of aan een eerste graads familielid worden verhuurd. Op die manier wil de gemeente beleggers die woningen opkopen... en voor hoge prijzen doorverhuren buitenspel zetten. De maatregel geldt alleen voor woningen die nog gebouwd moeten worden... en dus niet voor bestaande huizen. De Keukenhof in Lisse heeft dit jaar bijna een derde meer bloembollen aangeplant vanwege klimaatverandering. Door bijvoorbeeld de zachte winters komen bollen eerder uit. Dat is nu al het geval met narcissen en krokussen. De Keukenhof heeft bollen geplant met verschillende bloeitijden... zodat er bijna altijd iets in bloei staat. Eind maart gaat de Keukenhof weer open. Het weer, regen trekt van west naar oost over het land. Het is rond 10 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind.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 Dale tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría, Macarena, eh, Macarena. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.